In Valkenswaard woedt een grote brand op een industrieterrein. Het vuur brak even na negen uur uit in een bedrijf waar plastic wordt verwerkt. Later sloeg het over naar drie andere bedrijven, waaronder een vestiging van doe-het-zelfzaak Fixit. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Een deel van het industrieterrein in Valkenswaard is afgezet en ook een aantal woningen in de buurt zijn ontruimd. Het luchtalarm is afgegaan om de inwoners van Valkenswaard er tent op te maken dat ze ramen en deuren dicht moeten houden. Ook in Hezen en Leende geldt dat advies. De rook is tot in de wijde omgeving te zien. Een man van 34 uit Kuik heeft tien verkrachtingen en aanrandingen bekend. Hij werd begin dit jaar opgepakt na een gewelddadige verkrachting en mishandeling van twee jonge vrouwen op nieuwjaarsdag in Wanrooy. Na zijn arrestatie bekende de Kuikenaar ook drie andere zedenmisdrijven en een tasjesroof. Een DNA-test wees uit dat hij ook verantwoordelijk is voor een zedenmisdrijf van 15 jaar geleden in Bergen-op-Zoom. Behalve dat misdrijf bekende hij toen nog een aantal verkrachtingen. Tientallen werknemers van farmaciebedrijf MSD uit Os bieden de Tweede Kamerleden een petitie aan... waarin wordt gepleit voor behoud van werkgelegenheid en kennis op het gebied van geneesmiddelenonderzoek. MSD gaat reorganiseren en daardoor verdwijnen bij de MSD-vestiging in Os 2175 banen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat het kabinet in actie komt om zoveel mogelijk banen te redden. Informateurs Roosentaal en Wallagen gaan vanmiddag naar de koningin. Ze brengen dan verslag uit van mislukte poging om een paars plus kabinet te vormen. Het overleg tussen VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 liep gistermiddag stuk. Na afloop van het overleg met de koningin geven de informateurs een persconferentie. Het weer bewolkt later vanmiddag regenbuien met kans op onweer vooral in het oosten.